Van 5 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Henk Krol is bij de komende verkiezingen weer de lijsttrekker van 50PLUS. Het hoofdbestuur heeft hem als enige kandidaat voorgedragen. In het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma staat dat de AOW-leeftijd weer terug moet naar 65 jaar. Volgens 50PLUS zijn veel ouderen door de verhoging naar 67 in financiële problemen gekomen. De A1 richting Amsterdam gaat rond deze tijd weer helemaal open. Eigenlijk had dat vanochtend vroeg al moeten gebeuren. Later werd dat uitgesteld naar drie uur vanmiddag en ook dat werd weer ietsje later. Het wegdek was beschadigd geraakt bij de sloop van de oude spoorbrug bij Muidenberg. Het Heerlandse raadslid Christian Peterman moet een boete van 500 euro betalen... omdat hij in een tweet een officier van justitie een nazi-kambul had genoemd en haar had doodgewenst. De rechter in Maastricht noemt de tweet strafbaar, onnodig kwetsend en zeer beledigend... Van de geldboete van 500 euro is 250 euro voorwaardelijk. De politicus verstuurde de tweet omdat hij niet tevreden was met de eis in de strafzaak tegen de Roermondse politicus Jos van Rij, die onder meer terecht stond op verdenking van corruptie. Het ging volgens de rechter niet om vrijheid van meningsuiting of een oproep tot een openbaar debat. Het explosief dat eergisteren werd gebruikt bij de aanslag op een bruiloft in het Zuid-Turkse Gaziantep is vergelijkbaar met de bommen die vorig jaar werden gebruikt bij aanslagen in Ankara en Suruc. Bij de, aanslagen in, bij de aanslag in Gaziantep, die volgens de Turkse autoriteiten werd gepleegd door een kind, kwamen 51 mensen om het leven. De schipper van de boot waarop drie mensen omkwamen in Harlingen is vrijgelaten. De mast van de zeilboot brak gistermiddag, waardoor drie mannen uit Duitsland om het leven kwamen. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De schipper blijft daarom verdachte in het onderzoek. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. In het zuiden blijft het vaker droog. Het is 21 graden. In de loop van de avond wordt het ook in het noorden droog. Morgen schiet de temperatuur omhoog tot boven de 25 graden. En woensdag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.